Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De opening van Lelystad Airport leidt tot spanning in de coalitie. D66 en ChristenUnie willen de opening uitstellen. De VVD wil dat het vliegveld koste wat kost volgend voorjaar in gebruik wordt genomen. Om dat te halen moeten de partijen nog deze maand op één lijn komen. Op 3 juli debatteert de Tweede Kamer over Lelystad Airport... dat vakantievluchten van Schiphol moet overnemen. Driekwart van de kinderen die tussen 1945 en nu in de jeugdzorg hebben gezeten... heeft te maken gehad met fysiek, seksueel of psychisch geweld staat in een rapport over geweld in de jeugdzorg. Bij 1 op de 10 was sprake van regelmatig geweld. En dat ging dan vooral om psychisch geweld, zoals treiteren, vernederen en isoleren. Het werd gepleegd door leiders en pleegouders, ook door andere kinderen. Kinderen in de jeugdzorg werden onvoldoende beschermd. Onder meer door geldgebrek en slecht overheidstoezicht. De overheid en instellingen moeten erkennen dat ze hebben gefaald, stelt een onderzoekscommissie. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt voor ontwrichting van de Nederlandse maatschappij. Noodzakelijke digitale systemen zijn vaak nog niet goed beveiligd. En ze zijn daardoor erg kwetsbaar voor cyberaanvallen uit het buitenland, staat in een nieuw rapport. En negen steden willen volgend jaar het Eurovisie Songfestival. Het zijn Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Die steden hebben vanaf nu vier weken de tijd om hun bidboek bij de organisatie in te leveren. Ze zullen worden beoordeeld op onder meer de beschikbare locatie, de capaciteit, technische faciliteiten en bereikbaarheid. In augustus hopen de NPO, NOS en Avrotros de winnaar bekend te maken. Het weer verspreidt in het land buien, lokaal met onweer. Vanuit het zuiden geleidelijk droog. Vanavond kan in het zuidwesten weer een bui vallen. Morgen afwisselen zon en stapelwolken. In het westen een bui en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een normale avondspits. In de regio Noord-Holland staan fieders met 10 minuten nog meer vertraging op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoopend die Meer een kwartier oponthoud. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Dorp een half uur. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Battenverdorp en Afrit AMC een kwartier. De N200 Amsterdam richting Halfweg. Voor Halfweg nog 10 minuten vertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij.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 Everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into it. Yeah. Get stoked, get started, get started, get started. Get started. Let's get it started in here. deal. Applicator will bring the bug dot drill. Just lose your mind, this is the time.